7 uur. Het is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Wesley Sneijder stopt definitief met profvoetbal. De 35-jarige middenvelder maakte dat bekend op een bijeenkomst bij FC Utrecht. De geboren Utrechter zat sinds deze zomer zonder club. Sneijder begon zijn loopbaan bij Ajax... en speelde daarna onder meer bij Real Madrid en Inter Milaan. Zijn laatste club was Al-Karafa in Qatar. Ook speelde de record international drie WK's en drie EK's. AZ speelt de komende twee wedstrijden in het stadion van ADO Den Haag, zo meldt de club. Er kan niet in het eigen AFAS-stadion worden gespeeld... omdat zaterdagmiddag een deel van het dak boven een tribune instortte. Er vielen geen gewonden, maar er was wel veel schade. Wat er na de wedstrijden tegen FC Mariupol en FC Groningen gaat gebeuren is niet duidelijk. Vanaf vandaag lopen er ook twee onderzoeken naar de oorzaak van de instorting. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet een verkennend onderzoek... en ook AZ zelf laat onderzoek doen. De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is weer open. De Markenwaarddijk was dagenlang dicht doordat er opgewaaid zand op lag. Recent is de dijk verstevigd met 10 miljoen kubieke meter zand... maar dat stuift nog alles op. Rijkswaterstaat is nu van plan met een extra laag aarde op de dijk... de verstuivingen tegen te gaan. Bij Ede is een stier doodgeschoten die rondzwierf bij de provinciale weg N224 en daar een onveilige situatie veroorzaakte. Het dier ontsnapte een paar dagen geleden uit een weiland. Gisteren plaatste de gemeente een matrixbord langs de weg om automobilisten te waarschuwen. Met man en macht is geprobeerd de stier terug te lokken naar de wei, maar hij bleef terugkeren naar de provinciale weg. Verdoven lukte niet en daarom is besloten om de stier dood te schieten. Het weer ook vanavond en vannacht nog een enkele bui... en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen is het met maximaal 20 graden vrij koel...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 But look at heaven. been singing Marshall Tucker. We were falling in love in the sweetheart of summer. She hopped right up into the cab of my truck and said, Fire it up, let's go get this thing stuck. Baby, what song you make me wanna toch zo'n lekker nummer vinden. Florida Georgia Line met Cruise. Ze hebben onlangs een nieuw album uit. Dat heet Can't Say I Ain't Country. En ik ga je alvast vertellen dat dat volgende week het Spotlight album gaat worden. Dus als je suggesties hebt welke vier nummers je van dat album zou willen horen... stuur dan even een mailtje naar info.nashvilleradio.nl We gaan verder met Crystal Gale. En uh, leuke bijkomstigheid is natuurlijk dat zij het jongere zusje is van Retta Lynn. 1983 zette zij het volgende nummer op de plaat, The Sound of Goodbye. And we turn out the lights We lay side by side in the dark And we're waiting for sleep or a spark But the nights are love going down. We can talk about. Soms merk je dat eh, country-artiesten of bluegrass-artiesten het toch heel goed ook doen met hun kinderen. Dat wil zeggen de muzikale opvoeding. Want de volgende zangeres is niemand minder dan de dochter van Rhonda Vincent. Sally Berry heet ze en het is bluegrass van de bovenste plank. We missed you in church last Sunday. Nashville Spiegelplaat. Het origineel kwam in 1998 uit. Toen werd het door Garth Brooks op de plaat gezet. En in 2001 werd er een album uitgebracht, American Duets. En dat album werd uitgebracht door Benny Nijman en Tony Willey. Dus je gaat nu twee keer luisteren naar Tupina Coladas. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I was feeling the blues. I was watching the news. When this fella came on TV He said, I'm telling you That science has proved That heartaches are healed by the sea That got me going without even.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 A little you on my mind. Whoa. Oh. There are some days my head's filled up with worries But today there's just one thing on my mind I don't need a brand new car, I'll just keep walking I don't care as long as you are by my side I don't care if the world stops turning I don't know where we'll be four years from now always keeps me running The one thing that gives meaning to my life Whoa, oh, all I need is a little you All I need is a little you All I need is a little you A little you on my mind Whoa. doesn't matter anyway. You always wonder why I'm still laughing. And if you ask me, this is what I'll say. Mm -mm. I don't care if the world stops turning. I don't know where we'll be four years from now. But there's one thing that always keeps me running my mind. Whoa. En zo heet de single van The Young River, A Little You On My Mind. Het blijft een van mijn favoriete singles. Ze hebben er inmiddels al een flink aantal uitgebracht. Maar dit blijft mijn favoriet. 2018, dat was het jaar van Diane. En zij is een Latijns-Amerikaanse country artieste... Die, de volgende, die het volgende nummer op de plaat heeft gezet. Andale Yeehaw. the weekend fiesta. Come with me, my treat. Sipping margaritas together. Yeah. Nashville Country Radio. toch mooi dat dat je opvoeding is geweest. Chris Young en Raised on Country Music. Hij won in 2006 het programma Nashville Star. En sinds die tijd is ook hij niet meer weg te denken uit de hedendaagse country muziek. We gaan verder met Blue Country. Here's That Summer Long. Out a red light in some sleepy town. And old truck pulled up with the windows down. That song from the past was playing full blast. 17 And my car became a time machine And all those years just disappeared I could almost see my Janie beside me bare feet up on the dash And the boy I was was stirred up inside me Tugging my heart and taking me back got my brand new keys to my old guitar. I picked up my girl. Man, I own the world. And the minute that we parked out on White Lake Road, White Lake. there it was again on my radio. Just in time. this moment Looks like I've got a tiger by the tail. Well, I thought the day I met you, you were meek as a lamb. Just the kind to fit my dreams and plans. Now the pace we're living takes the wind from my sails. And it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. While well, I'm a losing weight and I'm turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. that lights your film. There ain't no way to slow you down. I'm about as helpless as a leaf in a gale, and it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, like I've got a tiger by the tail. 1964 alweer. Buck Owens en I've Got a Tiger by the Tail. We gaan verder met een formatie die uit Alabama komt. Hun eh, stijl van muziek is een beetje Americana bluegrass, Canaan's Crossing en Closer Than a Brother. Never I am lost in the battle. The worst of me seems to show The trials of peace I long to know Wrapped in the love of your golden heart. Hold my hand and lead the way. Wrapped in the love of your golden stay. Time will heal, that's what they say. But no one knows the pain I feel. Be my guide, my helping hand. lead me out this sick land. they say. But no one knows the pain I feel. Be my guide, my helping hand. Lead me out this heartsick land. lead me out this heartsick land. Lead me out this heartsick land. Uit België Rosewood Tales en The Golden Heart. Het is weer tijd geworden voor het Spotlight album. Je gaat luisteren naar de twee laatste nummers van dat album. Het is trouwens een album die heel gevarieerd is. Er staan ook een hele hoop mooie ballads op. Maar ik heb toch gekozen voor de wat meer up-tempo nummers. Het album is Take This Ride van de zangeres Maartje uit Nederland. Je gaat achter elkaar luisteren naar Falling and Loving en daarna Remember the Rain. Dit is het Nashville Spotlight album. Unlock yourself, let time go by. got lost in the blink of an eye.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 It's cool once you catch it, can't keep your feet feet on the ground. Minnesota, Mississippi too. On a vibe. this world coming your direction, it's headed to your town. We're kicking up dust, blowing off steam. words jaren 90 niet meer weg was te denken uit de Nederlandse hitlijsten en countrymuziek toen weer heel populair maakte. Shania Twain en Rock This Country. Country maken ze ook in Melbourne, Australia. Ik kan beter zeggen Bluegrass Americana Country. Het is een mengeling van deze stijlen, maar het is hele lekkere muziek. Mustard Courage en Fire in Her Fingers. Jumanis on her with to Sadie Claire. She's got fire in her fingers, flames are gonna throw. Well, I'm too scared to hold her hand or even get too close. We don't need no gasoline to fuel this fire, no. She's got fire in her fingers and she's burning down the road. up in flames. I never will compare to St. Eclair. Little St. Eclair, I don't believe in. Little St. Eclair, it just ain't fair. Walked into the room ripped my heart out, held my chest. Stole my dream without a single care. I never can compare to St. Eclair. She's got fire in her fingers, flames I'm gonna throw. Well, I'm too scared to hold her hand or even get too close. We don't need no guy machine to fuel the fire no. She's got fire in her fingers and she's burning down the road. She's got fiery fingers, flames are gonna throw. i just can't hold her hand, we get too close. En het is alweer tijd geworden om de laatste vocalen aan je voor te gaan stellen. Nashville zit er weer op, maar niet getreurd. Volgende week zijn we natuurlijk weer bij je. En mocht je meer willen weten waar Nashville uitgezonden wordt... of hoe je een programma terug kunt luisteren... kijk dan even op www.nashvilleradio.nl. Zoals ik al zei, de laatste vocalen staat voor je klaar.